Het was lekker druk, maar volgens de gemeente zorgde dat niet voor problemen. Koningin Maxima heeft enorm genoten. Die gevoel van verbondenheid, dat we allemaal samen zijn dat heb ik ook heel veel gemist. Ja, als ik hier ben, dat is gewoon dat ik geniet hoe mensen bij elkaar met elkaar genieten. En uh, dat heb ik enorm gemist. Er waren optredens van André Rieu en Lucas en Steve. Ook maakte koning Willem-Alexander een oranje fly. en reageerde ook op de uitslag van een Koningsdag-enquête... waaruit blijkt dat het vertrouwen in hem is afgenomen. Ik heb eh, altijd gezegd dat peilingen doen me niet zoveel... maar wat ik wel heel goed vind, is gewoon eh, opbouwende kritiek. Met andere woorden, als je dat niet hebt, dan kan je eindigen zoals Poetin en dat wil niemand. Mensen hadden vooral kritiek op zijn vakantie naar Griekenland in coronatijd. Ook op andere plekken is het lekker druk. Verslaggever Harold Brouwer was bij een sportieve Koningsdag in Dalfsen in Overijssel. Ik ben eh, Manon Bekeram. Ja, de voorzitter van de Oranje Vereniging Dalfsen. We staan hier voor de Jeu de Boel. Nog steeds zijn uh, eh, 80 teams zijn aan het Jeu de Boelen hier zo. 80 teams? Waar haal je ze vandaan? Nou, en ik moet zeggen, hij was heel snel vol. Er willen nog veel meer mensen meedoen. Jij bent 26, voorzitter van de Oranje Vereniging hier. Herken jij het beeld dat het moeilijk is om aan vrijwilligers te komen? Eh, gelukkig hebben we een groot team. Eh, dus dan proberen we zoveel mogelijk mensen eh, te sprokkelen. Maar het is altijd wel lastig. Klopt, ja. Mogen we over de baan lopen eigenlijk of niet? Van mag dat. Oh, van jou mag dat, oké. Okay. het zijn ook echt van die Mooie metalen jeu de Weet je? Melissa. Hoeveel rondes moet je nou gooien? Eh, hoeveel rondes? Ja, dat hangt af van de tijd. Ah, van de tijd? Ja, je speelt op tijd. Dus als de tijd voorbij is, zijn we klaar. Dan gaan we punten tellen. Je staat op baan 1, drie ballen in de hand. Nou, eh, waar is eigenlijk het... Eh, oh, het balletje is bijna niet te zien. Het is een... Ja, dit is serieus moeilijk. Je moet goed opletten, inderdaad. <laughs> Oké, daar ga je. de nog? Ja, ik ben helemaal afgeleid. Ja, dat is ook niet eerlijk met de radio erbij, hè? Oké, nou deze, deze worp telt niet mee. Ja, het weer. Het is wat minder zonnig dan gedacht. Vooral in het oosten en het zuidoosten hebben ze wel een mooie Koningsdag. Eh, temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En morgen meer zon en ook een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel.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 Ze komt van de hotelschool af, al de nachten zijn gelakt. Ik heb duizend concurrenten voor de aandacht. In de hotelschoolklas, tussen jongens in een pak. Maar misschien wat zij wat anders voor vanavond. Zij doet super high class, weet alles van finance. Heeft een super fine ass en ik loof dat. Ja, ze spreekt vier talen, drink martinis als water. En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra. Wat moet ik doen, schat? spreekt vier talen, drink martini, als water en alleen haar ogen zijn al Kama Sutra. Wat moet ik doen, la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh comme c'est beau le métier de parent. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, donne pas, non mais oui je sais, ton amour viendra quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs, y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie, si on est en vie, on gardera le type. puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras c'est que du bonheur. la joie. a les couches, a les odeurs.